Weer online? Code geel in grote delen van het land door sneeuw en gladheid. In de middag dooit het, dan 2 tot 6 graden. Door de oostenwind voelt het wel kouder aan. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Lisanne Bronkhorst. Dit is Veronica. beste muziek alle tijden. Sledgehammer en Peter Gabriel. Hier bij Veronica voor de donderdag. Het is de 19 februari. Een hele, hele, hele goede morgen mocht je net intunen. Het is eh, nu, wat is het, 9 over 5. De warming-up van 4 tot 6. Op dit soort tijden is opstaan natuurlijk, eh, nou, kan pittig zijn. En dan is het dus veel leuk om op te staan met je vrienden van Veronica. En de beste muziek ooit gemaakt, dat ben je van ons gewend. Dat is een beetje het recept wat we hier, hebben, wat we hier eh, bieden bij onze lekkere ja, ochtendschaal aan eten, aan muzikaal eten. En ja, ik moet wel iets bekennen. Ik begon deze show namelijk met een kleine leugen. Dat is niet helemaal eerlijk. Want niet morgen, maar vandaag is mijn laatste show. Dit is het laatste uurtje van de warming-up met mij, Lisanne. Zeker tot aan de zomer, want ik verwacht dat die kleine spruit ergens begin april komt. Nou ja, dan kan je rekenen dat eind juni dat ik eh, weer de microfoon eh, beep mag pakken. Dat is waar we even van uitgaan. Dus voor dit allerlaatste uurtje wil ik heel graag van je horen. Ik wil van je horen, ik wil weten wat je het meest gaat missen. Van de warming-up van mij. Ik wil horen waar je aan denkt. Misschien is er een bepaald muzikaal gevoel wat dan één keer bij je oppopt. Wat voor vibe er past bij deze donderdagochtend bij Veronica. Laat van je horen via de gratis Radio Veronica app. Die staat wagenwijd open. Dan gaan we gewoon het laatste uurtje gewoon intens genieten samen en intens knallen. Probeer ik zoveel mogelijk shout-outs en verzoekjes te draaien. En maken we er gewoon een, eh, ja, nog een vergetelijke show van. Waar jij als luisteraar, maar vooral als mijn vriend, centraal staat. Want heel eerlijk, zonder jou is er gewoon geen warming-up. En dat meen ik echt uit het diepste van mijn hart. Dus tune lekker in en eh, laten we lekker genieten. Nog een uur samen. Dit is Raccoon. Clouds above go sailing by. I found my meaning in this life. Clear white is flying in my eyes underneath a blue, blue sky. The waves come rolling in with a tide. I've been away too long, and every day I missed you.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 Ook om iedereen te reageren en natuurlijk ook om het te benoemen op de radio. Ik wil je heel even meenemen waar dit allemaal begon. Vier maanden geleden kwam ik denk ik met het, nou, toch wel het grootste nieuws van mijn leven. Eh, en dit moment draag ik een ontzettend warm hart toe... want dit was het moment dat ik het eh, jou en mijn vrienden van Veronica mocht vertellen. Me heel even jullie geheugen opfrissen. ik had, het hem bij de tweede al. voor de luisteraars. Wij worden de studio ingelokt ja, met een behaald komen. Eh, <laughs> Dit moment vind ik zo ontzettend mooi. Ik krijg elke keer weer kippenvel. Dat moment dat, ik, dat je mag vertellen dat er iets heel groots in je leven gaat gebeuren. En die reactie op de app van jou. En die reactie van mijn vrienden van Veronica. Ja, dan weet je dat je echt bij het juiste clubje zit. Als je naar een clubje toe wil. Waar het gevoel zo groot is dat je alles kan delen met elkaar. En dat het gewoon alleen maar liefde, warmte, gezelligheid en positiviteit is. Met nog de beste muziek ooit gemaakt. Ja, dan zit je gewoon echt hier bij het juiste clubje bij Veronica. Heel mooi moment. En eh, ja, vier maanden terug. Nu dus vier maanden verder. En nu is het toch al richting de tijd eh, voor de popcorn om te poppen. En deze moet ik dan toch ook heel even draaien. Het moment dat het bekend werd dat ik een baby krijg. Be my baby. I you walk down the street with some other girl. Vanessa Paradis en Be My Baby. Het altijd speciale plaatje voor mij. En ook misschien natuurlijk wel voor jou. Goedemorgen voor deze donderdagochtend. Maak net bekend dat dit mijn laatste uurtje is eh, van de warming-up. Dus eh, er komen heel veel reacties binnen. Wat echt, nou, Liever dan lief is eigenlijk. Hans zegt, ik ga jouw gezelligheid missen. Word graag met je wakker. Heel veel succes komende tijd. Carmen is erbij. Ik ga al je verhalen en anekdotes missen. Je het opfrissende stem. En eh, ja, het gaat je goed. Amanda zegt, oh nee, nu moet ik jou missen in de ochtend. Maar rust is ook belangrijk voor jou en de kleine. Ja, dat is iets wat ik niet ken. Dus dat gaan, gaan we even proberen, die rust. Marcel, hij zegt, wat ik ga missen is de ongelooflijk positieve lieve stem... die het opstaan in de vroege ochtend en naar het werk weer draaglijk maakt. Andere Marcel, hij zegt vandaag is een zwarte donderdag. Onze vrolijke Lisanne moeten we gaan missen. Heel veel plezier, geniet van je verlof. En alles wat gaat komen. Jan heeft het over het, het clubgevoel en mijn energie. Wat hij echt geweldig vindt. Pauk zegt, oh ik ga al het gezellige van je missen. Het woord missen <laughs> wordt veel gebruikt. En John zegt, nou lekker dan. Lekker is dat, kunnen we jouw vrolijke geluid in de ochtend eh, niet meer horen. Het meest zal ik toch wel het Kill Your Darks momentje missen. We hopen maar dat deze maanden snel voorbij gaan. In ieder geval een hele voorspoedige bevalling. En hopen dat je snel terug bent. Ja, ik zie heel veel appjes ook binnenkomen. Ze zeggen dat dat eh, twee keer knipperen en dan ben je er weer, hè? Voor je het weet sta ik hier gewoon weer. Ik heb ook nog wat oude appjes van Gietje en Corrie gekregen. Goedemorgen, Lisanne. Goedemorgen. Nou, ik, wil, je via deze weg onwijs veel sterkte en uh, vreugde en plezier wensen met je laatste loodjes van je zwangerschap. En met, je, nou, met de eerste maanden van de kleine. Eh, ik zou zeggen, geniet van deze vrije tijd. En ik hoop dat je nog een goede zwangerschap hebt. En wij zien je weer graag, heel graag terug eind juni, begin juli. Nou, heel veel plezier. Groetjes, groetje. En ook nog één appje dus van Corrie. Ik... Eh, oh nee, kom maar Corrie, kom maar lieverd. Ik eh, wens je het allerbeste en een hele, hele goede tijd. De eerste maanden met je kindje. Mocht je nou toch een beetje nieuwsgierig zijn hoeveel dingen met me gaan... je kan ook altijd mijn verhalen volgen bij eh, Instagram, Lisanne.bronkorst. Want ik eh, denk dat ik zeeën van tijd heb, dus ook hier en daar wat deel. Ik ga ook natuurlijk gewoon eh, af en toe even intunen bij mijn vrienden van Veronica. Ik heb nu al een dag gepland waarvan iedereen zegt dat moet je niet doen. Maar ik wil toch wel heel graag een keertje langskomen met die kleine eind mei... en gewoon weer een, een lekker dagje bij Veronica rondhuppelen. Dus ja, ik ga niet uit het zicht verdwijnen, maar wel iets meer op de achtergrond. Dankjewel voor alle lieve appjes en alle lieve dingen die nog binnenkomen. Muziek maar dan. We built this city. We built this city on rock. heb je toch echt wat meer handjes voor nodig. Dankjewel voor die handjes. We built this city, Starship. Norbert die app zegt, die hees stuiterballetje van me. Ik wist dat dit ging gebeuren. Ik zal je zeker even missen, maat. Maar je gaat iets geweldigs meemaken. Ik spreek uit ervaring. Dus heel veel plezier de komende tijd. En natuurlijk ook eh, succes voor jou en je partner. Bedankt voor alle autoritten. Je bent een Cosmic Girl, Jamiroquai. en Norbert. En Cosmic Girl. En ook bedankt voor eh, het grote compliment. Ik krijg nog steeds heel veel appjes binnen. Gaan we even wat een aantal eh, benoemen. Deze zijn van Ton en Annika. Godver. Ja, inderdaad. Die vrolijke, energieke energiebom. Iedere morgen bij Veronica. Geweldig. Ja, we gaan je inderdaad wel missen, denk ik. Maar ja, ik hoop dat ik je snel meer mag horen. Maar dan als een mama met een hele mooie en een lieve, vrolijke baby. Tot snel. Groetjes van Tom. Ik zal je missen. Eh, vooral de ochtenden. Eh, ja, weekenden miste ik je altijd al. Eh, want het was altijd heerlijk om onderweg te zijn. En op te staan met jou. En ja, dat heb je met vroege diensten. En de leuke gesprekken, de leuke onderwerpen die je altijd aansneed. Ik moest altijd verschrikkelijk lachen altijd in de auto. Ik was nooit zo alleen en eh, het voelde altijd heel erg fijn. Ik ga je het allerbeste wensen. Geniet van je zwangerschapsverlof en natuurlijk straks van je, uh, van je lieve baby. Eh, hopelijk tot gauw in de zomer. Dikke kus, Annika. Ja, zo lief. En inderdaad, opstaan doe je niet alleen. De warming-up doen we altijd samen. Eén grote vriendenclub, sowieso bij Veronica. Dus hou hem ook gewoon hier. Ook al kwam je toch stiekem een beetje van mij. Wat een geweldig compliment is. Maar dit is een eh, vriendenclub die niet los wil laten. Revan Lené nu met Love Me Not. See right now, I need you, I'll meet you somewhere. tired, then let me go. lets me go. He loves me not. He loves me. He holds me tight. Then lets me go. He loves me not. He loves me. inderdaad. bij Veronica. Het is bijzonder eh, raar weer, vind ik. Het is bewolkt met ook uh, sneeuw kan er vallen. In de zuidelijke provincies wordt het 1 tot 5 centimeter verwacht. Wat? In de middag zal de sneeuw overgaan in regen. En het eh, loopt wel iets op, een 2 tot 6 graden. En het kan ook nog droog zijn. Dus kijk even naar buiten voor je naar buiten gaat. Dit is Veronica. Het blijft toch Nederland, hè? Het weer doet maar gewoon een beetje wat het wil. Dit is de warming-up, 7 over half 6. En Elton is hier.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 Ik krijg sowieso echt bizar veel liefde en leuke appjes binnen. Maar deze wil ik toch heel even een eh, klein podium geven. Deze is namelijk van Dennis. Hij zegt heel lief... Er is een nieuw geluid onderweg. Een klein hartje dat straks jouw wereld op de mooiste frequentie laat kloppen. Een stemmetje dat nog moet groeien. Maar nu al het begin is van een leven vol warmte, verwondering en onvoorwaardelijke liefde. Een nieuw hoofdstuk, een nieuw avontuur. Waar elke seconde voelt als een hit die nooit meer van de playlist verdwijnt. Ik wens jou en je kindje een leven vol gezondheid, geluk en liefde. Een leven waarin elke dag klinkt als de mooiste melodie. En elke mijlpaal voelt als een staande ovatie. Kill. Kill Your Darlings. Nou, even serieus. Die, die, ja, die komt wel echt binnen. Ik vraag me ook echt af, heb je dit serieus gewoon net helemaal uit je hart geschreven? Of heb jij hulp gehad van ChatGPT? Dat is bijna erg dat ik dit vraag, maar ik vind dit zo mooi... dat ik gewoon bijna niet kan geloven dat je met dit soort woorden komt. Maar echt, eh, ja, geweldig. De, de, de, de liefde is overweldigend. En eh, dat is alleen maar heel kenmerkend voor dit heerlijke groepje wat Veronica heet. Ja, een onderdeel wat ik altijd met heel veel liefde behandel met je. Elke dag rond eh, nou, het is het kwart voor zes. Geef ik je twee Veronica-parels en dan haal ik mijn handen ervan af. En dan is het aan jou als eindverantwoordelijke, als eindbasis bij Veronica... om te bepalen welke Veronica Darling er wordt gekild. Jij mag mij vertellen ehm, welke plaats je niet wil horen. Wat je muzikale onderbuikgevoel nou eindelijk zegt. Ik vond het een beetje lastig. Ik dacht, goh, weet je wel, moet je dan, ja, wat, wat moet je dan tegenover elkaar eh, zetten? Eh, dus ik heb maar gewoon, <laughs> gewoon gezegd wat de muziekredactie heeft gedaan. Ik dacht, ik ga het ook niet te moeilijk maken. Eh, dit is hetgene wat gewoon echt Veronica is. Brian Adams. Onder andere, hè? Veronica is zoveel. Maar deze in de top. Summer of 69, Brian Adams. Oh yeah. Bent het op tegen Kim Wilde. Beide vind ik heel erg eh, positief, goed gestemd. En ook gewoon natuurlijk ontzettend Veronica. Dus laat even horen welke plaats er gekild mag worden. Is dat Summer of 69 van Brian Adams of toch You Came van Kim Wilde? App het maar door. like on a summer evening. And it sounds like song. I want more. summer feeling. It's so wonderful and warm. Sugar High, Harry Styles. En je kan nog een paar minuten. Kan je nog stemmen? Summer of 69 van Brian Adams neemt het op tegen You Came van Kim Wilde. Zegt u maar, welke plaats wil je killen? Wat zegt zijn muzikale onderbuikgevoel? things I wish I didn't do. But I continue. langer de tijd nemen om eh, de score goed te bepalen. Want het lijkt erop dat ik een gelijke stand heb, maar dat geloof ik niet helemaal. Dus ik ga even alles nog één keer checken. Je hoort het zo. always good for the good for the oh, sailor. Uh, uh, uh. Eh, met mij, Lisanne Bronkhorst. 4 tot 6 eh, warming-up is vandaag de laatste keer. En er zijn zoveel appjes binnengekomen dat ik iets meer tijd nodig had... om het even goed af te handelen. Want je mag natuurlijk altijd eh, een keuze maken uit de Veronica-parels... waar we er zoveel van hebben. Jij bepaalt. Summer of 69 van Brian Adams. En dat op tegen You Came van Kim Wilde. Laten we even luisteren wat er zoal is binnengekomen. Jeetje, Lisanne. Maar ja, dan toch. Pijn in het hart, Kim Wilde. Maar ja, mijn eigen lieve meid die komt uit de Summer of 69. Dus ja. Helaas voor Kim, Maar die ga ik killen. Ik ga voor Brian Adams. Eh, nou, om toch een beetje bij het thema zwangerschappen te blijven. Doe maar uh, eh, Hugh Kane, Kim Wilde. Lisanne, van mij mag je alsjeblieft Kim Wilde killen. Helaas, van Kim, Brian Adams is net een beetje beter. Dankjewel. Goedemorgen, Lisanne. Uh, ja, dat wordt nummer 2 beetje dubbel. Maar ja, nummer twee, Fijne zwangerschap. Nou, kill Brian Adams maar, want ik wil heel graag Kim Wild op de vroege ochtend. Deze ochtend is sowieso een beetje een dubbele ochtend. Maar de stemmen zijn geteld naar eh, drie keer ongeveer over gedaan te hebben. Sorry Brian, vandaag moet je het toch echt afweten. Kim Wild pakt haar podium en You Game hier bij Veronica. Hallo vrienden in de studio. Iedereen is hierbij. Gezellig. Goedemorgen. Ken je dat gevoel dat je zeg maar of op schoolreisje gaat... of je eerste dag van een school... dat je soort van... je hebt zin om er naartoe te gaan... maar je vindt het ook spannend. Je kan niet slapen. Nou, dat gevoel. Ja, nee, dat begrijp ik heel goed. Nou, dat gevoel, met dat gevoel sta ik eigenlijk hier. En met hele kleine oogjes, zeg maar een dubbel gevoel. Vind het heel erg leuk, maar ik vind het ook wel weer heel raar. Want, god, wat is het gezellig om altijd hier te zijn natuurlijk bij Veronica. Jazeker, en dit was het een beetje, Lies. ja, dit was het Dan gaan we echt eh, voor, voorlopig even afscheid van je nemen. Weet je waar ik dus bang voor ben? Ik heb deze keuze gemaakt om eerder te stoppen. En ik zie me ook nog wel op een gegeven moment zeggen... Ja, jeetje, wat is dit saai. Ik, wil, <laughs> ik wil terug. Dan zit je daar thuis. <laughs> En dan zit ik daar thuis te luisteren naar mijn vrienden waar ik niet bij kan zijn. Daar ben ik een beetje bang voor. Maar... Dat je nog een week voor de bevalling denkt... Nou, ik doe nog even één showtje. even één showtje. Kom nog even één keer langs. Nou, ja, je, mag altijd, breekt. je mag altijd langskomen natuurlijk. Gewoon voor een kopje koffie. Moet ik zeggen, ben ik ook van plan. Want we gaan heel veel mooie dingen doen met Veronica. Hmm. We staan natuurlijk eh, nou ja, op het punt om eh, helemaal, helemaal gek te doen met waar natuurlijk heel veel mooie dingen uit gaan komen... en waar we nog meer over gaan vertellen. Dus ik ben sowieso van plan om even binnen te wandelen bij Veronica. Want eh, ja, het is veel te leuk, ook al ben ik hartstikke dik. Sexy mollig, zeggen ze hier op de... Op de op het sexy mollig? Ja, Wie heeft dat gezegd? Wie Joost, was dat? Joost van der Stel. Oh, oh. oh. de nieuwslezer tussen 11 eh, en 2. Eh, Hij zelf sexy mollig. Maar